10 uur. eerst Teertstra met het NOS-journaal. Actievoerende boeren hebben in Frankrijk opnieuw wegen geblokkeerd. De snelweg A4 tussen Metz en Straatsburg is in beide richtingen dicht... en ook op de A31 is een blokkade. Niet alleen vrachtwagens worden tegengehouden, maar ook personenauto's. De Franse boeren voeren al dagen actie voor betere landbouwprijzen. Toezeggingen van de Franse regering vinden ze niet genoeg. Nederland staat in de landentop 5 van mensensmokkelaars. De Europese grensbewaker Frontex heeft een lijstje onderschept... waarin Nederland als een van de favorieten wordt genoemd... boven bijvoorbeeld Zweden en Duitsland. Op het lijstje worden de voordelen van Nederland opgesomd. Zo staat er dat de wachttijd voor een woning kort is en de overheid de huur betaalt. De smokkelaars schrijven ook dat mensen direct een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en een uitkering. Minister Koenders praat vandaag in New York over de oprichting van een VN-tribunaal voor de ramp met de MH17. Verwacht wordt dat de Veiligheidsraad daar morgenavond over stemt. Koenders spreekt onder meer met delegaties uit Maleisië, Oekraïne en Australië en met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Hij zegt dat hij tot het uiterste wil gaan om de daders te vervolgen. Of het tribunaal er komt is zeer de vraag. Rusland is tegen en dat land heeft vetorecht. In Tilburg is vannacht een gewapende overval gepleegd op een gebouw van de geestelijke gezondheidszorg GGZ. Twee personeelsleden werden bedreigd door drie mannen, vermoedelijk met een stroomstootwapen. Ze moesten de kluis openmaken. Volgens de politie van Tilburg gingen de overvallers er met een klein geldbedrag vandoor. Fokker Technologies in Papendrecht komt in Britse handen. Het bedrijf wordt verkocht aan GKN Aerospace voor ruim 700 miljoen euro. Bij de vroegere vliegtuigbouwer werken 5000 mensen. Het hoofdkantoor blijft in Nederland. Het weer bewolkt en buien, vooral in het noordwesten. Verder veel wind en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen tussen de buien meer zon en een gaat of 18.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 Nou, nog een uur lokale regionale informatie. En natuurlijk ook wat sport en lekkere zomerse deuntjes even uit de oude doos. Hier is Andy Williams met A Music to Watch Girls By. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by.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 watch girls walk with tender loving care. It's keeping track of the path, watching them, watching back that makes the world go round. Watch that sound each time you hear a loud and collective sigh. They're making music to watch girls bow.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 Ja, tussen 3 en 5 is het nu altijd weer. En daarvoor uh, uit oude doos Andy Williams, Music to Watch Girls Buy. Zometeen weer wat eh, sportnieuws hier bij ZFM. Maar eerst hebben we hier een hit van vorig jaar, MKTO, met Thank you.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 It's not fair voor MKTO but Thank You. Even wat sportnieuws. Daphne Schippers heeft gisteren haar eigen Nederlands record op de 100 meter verbeterd. De 23-jarige atlete won de Diamond League wedstrijd in Londen in de tijd van 10.92. En daarmee was Schippers 0,02 seconden sneller dan haar tijd eind mei... bij de Fanny Blanke Schoen Games in Hengelo. Die 10.94 betekende de eerste keer dat een Nederlandse vrouw op de 100 meter onder de 11 seconden liep. Schippers kennen op de baan waarin de 2012 de Olympische Spelen plaatsvonden. Niet de beste start van het veld, maar in de laatste deel van de race snelden ze al haar concurrenten voorbij. De Nigeriaanse Blessing Okabare eindigt als tweede op 10.98... Eh, terwijl Muriel Ahor uit de Ivorcus derde werd in 11.01... De race werd onder vrijwel dingstille omstandigheden gelopen. Schippers liet eerder op de dag in de series ook al een goede tijd. Met lichte tegenwind kwam de Utrechtse toen tot 10,99 in de Engelse hoofdstad. Sivan Hassan werd eh, tweede op de 800 meter. De Nederlandse atlete verbeterde haar persoonlijk record... met bijna een half seconde tot 1,59,46. Dit jaar was de specialiste op de 1500 meter... op de nummer nog niet binnen de twee minuten gefinished. Hassan vocht in de laatste bocht een felle strijd uit met Yunis Jepkoeg Sum... maar kon de Keniaanse die een PR heeft van 1,56,99 in de slotfase niet meer bijbenen. De Britse Lindsay Sharp eindigt in 1,59,57 als derde net voor de Amerikaanse Molly Beckwith Ludlow... die een honderdste tekort kwam voor het brons. Bij het EK eh, e eh, Inlineskaten in Oostenrijk heeft Manon Kamminga haar vierde medaille veroverd. De Frisin die pakte op de puntenkoers op de weg 10 kilometer zilver achter de Italiaanse Francesca Lola Brigida. Die, als vierde, die haar vierde Europese titel in de wacht sleepte. De Belgische Sandrina Tas werd derde. Kamminga had eerder op de weg ook al zilver voor zich opgeëist op de afvalkoers, 20 kilometer. Die hetzelfde podium als de puntenkoers opleefde. Ook toen zegevierde Lola Brigida en ging een brons naar Tas. Op de baan won Kamminga al brons op het puntenkoers en zilver op de afvalkoers op die laatste discipline stond ze ook met Lola Brigida en Tas op het eh, podium. Robin Haase heeft zich niet eh, weten te plaatsen voor de finale van de Challenger-toernooi in Scheveningen. De Nederlander verloor zondag, dus vandaag de derde set van de Rus Andrei Kuznetsov met 6-2. De partij werd eh, zaterdagavond bij een stand van 1-1 in sets afgebroken wegens invallende duisternis. Hazen had gisteren een voorsprong van 6-2-4-1 genomen... en leek hard op weg naar de zegen. Mede door een haperende service verloor hij vijf games op rij... en dus de set door hij Kuznetsov eh, terug liet komen in de partij. Ook Timo de Bakker verliep de finale in Scheveningen mis. Hij verloor eh, de halve finale van de Georgiër Nicolas Bassisilvili... in 6-3, 5-7, 2-6. En beide halve finales waren zaterdag pas laat begonnen door het noodweer in Nederland dan gaan we even golven. Want David Hearn die gaat naar de derde ronde van het Canadees Open in Oakville aan de leiding. De Canadees bereikte in 68 slagen het clubhuis en heeft met min 15 twee slagen voorsprong op Bubba Watson en Jason Day. De 36-jarige Hearn won nog nooit een toernooi op de Amerikaanse Tour. Twee keer leidde hij naar vier rondes. Maar beide keren ging het in de play-off alsnog mis. Chad Campbell, de leider van de derde na de derde dag... zakte met een ronde van 75 slagen naar de zesde plek. Carl Keffer was 101 jaar geleden de laatste in Canada geboren winnaar van het toernooi. In 1954 won Canadees Pat Fletcher weliswaar, maar hij werd in Engeland geboren. Dan nog even wielrennen. Anna van Berreggen heeft de tweede editie van La Course gewonnen. Op de kletsnatte Champs-Élysées bleef ze het sprintende peloton net voor. De Belgische Jolien Doren werd eh, tweede, Amy Pieters eindigt als derde. Van der Brecht ontsnapt in de laatste ronde, nam een kleine voorsprong... en hield op de meet net genoeg over voor de zegen. Ze trad met de winst in de voetsporen van Marianne Vos... die vorig jaar de eerste editie van de wedstrijd won. Eerder dit jaar was Van der Breggen ook al opvolgster van Vos bij als winnares in de Gira Rossa, de ronde van Italië voor vrouwen. Vos die ontbrak dit jaar in Parijs, is overtraind en komt de rest van het seizoen niet meer in actie. De 25-jarige Van der Breggen beleefde een ijzersterk seizoen. Ze won ook al de omloop van het Nieuwsblad, de Waalse Pijl... en het Nederlands kampioenschap tijdrijden La Course... is een eendaagse wedstrijd voor vrouwen die gaat aan de slotetappe van de Tour de France. De wedstrijd werd ontsierd door een aantal valpartijen op het kletsnatte straten van Parijs. Bij een van de ongelukken was Ellen van Dijk betrokken. Zij viel daardoor al vroeg in de wedstrijd uit en heeft mogelijk haar sleutelbeen gebroken. nieuws dus. Goed, dat is over de sport. Wij gaan verder met muziek. Dat doen we met de Course. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 En daarachter Nick Mulvey met Koekoeroekoe. Nou, dat is een mooi bruggetje, want we gaan over naar de dier van de week. En deze week is het Dolly. Dolly is een echte lapjesprinses. Ze heeft een eigen willetje en is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aan je aandacht en op eh, schoot liggen. Maar als het haar genoeg is en je gaat door, dan krijg je een mepje. Haar ontillen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt niet zoveel kinderen, die zijn haar te druk en ze slaat ze weg. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet gecharmeerd. We zoeken voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat wel heel graag naar buiten. Dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Die heeft voor haar een gouden mandje. Dan eh, moet je even contact opnemen met de huis Kermeland, Keesomstraat nummer 5, 2041, Santippe Anton in Zandvoort. Bel even als je langs wil komen, 023 57 13 888 en het uh, dierenthuis Zandvoort is geopend van ehm, maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. En dan kan je dus Dolly aanschouwen. En eh, onze prinses ligt daar op jou te wachten. Goed, tot zover de dier van de week. En wij kabbelen rustig naar het nieuws van 5 uur door. Bij Zandvoort op zondag, dan is dit programma weer over. En dan weer allerlei andere spannende programma's. Maar eerst Shakatak met Nightbirds. in Zandvoort. Ik van nou, dan pakken we deze plaat weer even bij. De Blue Nile, Tensel Town is in the Rain. En daarvoor Shark Attack met uh, Night Birds. Nou, Nicky Jam en Enrique Iglesias die zijn op dit ogenblik de populairste zomerplaat in Nederland. Maar in Cuba hebben ze een andere plaat. Dank aan Maarten Verheij. Genta de Sona met eh, Mark Anthony is hier met... Eh, la Gosadera 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits.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 We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical oh. transaction. Oh, oh, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.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 No fighting. Six met uh, Star Into The Sun. Daarvoor Shakira, Hips Don't Lie. En daarvoor de grote zomerhit in eh, Cuba, Genta de Sona. Met eh, La Gossadera. Misschien ooit komt hij in de Euro Breakdown. Je weet maar nooit natuurlijk. Goed, dit programma zit erop. volgende week zit hier gewoon weer Rob Harms en Albert-Jan Vos. En eh, ik ben er weer 16 augustus tussen 5 en 9 met Ben Zonneveld. En dan zijn we lekker op het strand. Hopen dat het een klein beetje beter weer is al vandaag bij de haven van Zandvoort. Dan hebben wij gewoon een message from the beach. Goed, tot zometeen uh, non-stop muziek. Tot aan 9 uur dan Peaceful Radio met uh, Benno Veugen. En hij heeft eh, vanavond een nieuw track en video van Kate Joconello. Die heet Fragile. En hij heeft ook nog Joy of Life. Nou, dat klinkt allemaal Heel interessant. Luister hier op dinsdag dan zometeen eh, Zandvoort uit Zandvoort, geloof ik. Met eh, oudbollige Nederlandstalige muziek. Maar dat uh, ga je overleven, denk ik. Goed.